Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst sinds lange tijd hoefde er vannacht niemand buiten te slapen in Ter Apel. Maandenlang lagen de mensen buiten op een grasveld voor het asielzoekersaanmeldcentrum. Dat was vannacht ook zo. Een klein groepje wees een bed op een andere plek af. Ze kregen van het Rode Kruis een veldbed en een slaapzak om de nacht een beetje oké door te komen. 500 anderen stapten gisteren wel in bussen en werden naar een opvangplek gereden. Moet je vandaag met de trein in Noord-Holland? Let dan even goed op. NS-personeel staakt, waardoor er bijna geen treinen rijden, in die provincie. Het is de derde dag van de estafette-staking. NS'ers willen meer loon en minder werkdruk. Die staking gaat nog door tot en met woensdag. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis is weer omhoog gegaan. Hij tikte 315.000 euro aan. Dat is het bedrag waarover je als huiseigenaar belasting moet betalen aan de gemeente. In Bloemendaal hebben huizen met 828.000 euro de hoogste WOZ-waarde van het land. In het Groningse Pekela is die met 167.000 euro het laagst. En dit nummer is in de prijzen gevallen. All Too Well van Taylor Swift. Ze pakte gisteravond tijdens de MTV Video Music Awards de prijs voor beste video van het jaar. Ook Billie Eilish viel in de prijzen. Haar nummer Happier Than Ever is nummer van het jaar geworden. En Bad Bunny is artiest van het jaar. Het weer, is overal droog, met vooral in het zuiden veel zon. Verder naar het noorden vooral wolken.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 Je kijkt maar en let je Eén keer in de zoveel tijd komen dromen Zie FM. voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht heeft brand gewoed bij het hotel in Albergen... waar het COA asielzoekers wil opvangen. Een politiewoordvoerder zegt dat de brand op het terrein van het hotel inmiddels is geblust. Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap... is onderweg naar de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia. Die ligt dicht bij de frontlinie en wordt al wekenlang beschoten. Internationaal zijn er grote zorgen over de veiligheidssituatie in de centrale. Vanwege de estafettestaking bij NS rijden er vandaag vrijwel geen treinen in Noord-Holland. worden ook geen vervangende bussen ingezet. NS waarschuwt dat in de rest van het land de staking waarschijnlijk ook voelbaar is. Het weer vandaag droog, zonnig, afgewisseld door wat bewolking.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 I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand you for my hand, hold you for my hand. Oh. left, we're together I make her just love you And hold you for my hand Hold you for my hand so tight, coming closer.